een Klomp met het NOS-journaal. In IJsland worden twee toeristen vermist na het instorten van een ijsgrot in het zuidoosten van het land. Twee anderen raakten zwaar gewond. De vier hoorden bij een groep van 25 toeristen die met een gids de gletsjer Breida bezochten. Zo'n 100 reddingswerkers zoeken naar de twee mensen die nog vastzitten in de ijsgrot. Ze doen bijna alles met de hand omdat het moeilijk is om gereedschap naar de plek van het ongeluk te krijgen huisartsen gaan toch kijken naar betere pijnbestrijding bij het plaatsen van een spiraaltje. Het huisartsengenootschap zei eerder dat er geen veranderingen nodig zijn... maar door de opgeleide discussie van de afgelopen tijd gaan ze toch kijken naar betere richtlijnen... Het plaatsen van een spiraal kan erg pijnlijk zijn. Vrouwen krijgen nu alleen naproxen en paracetamol geadviseerd. Al is dat bij lang niet alle vrouwen voldoende. Mogelijk is een pijnstillende gel in de toekomst een optie bij het plaatsen van een spiraaltje. De onderhandelingen tussen Israël en Hamas blijven vastlopen. Hamas gaat niet akkoord met de eisen van Israël. Dat wil bij een eventueel bestand dat Israëlische militairen in Gaza achterblijven vanwege de veiligheid. Maar voor Hamas is dat onbespreekbaar. De VS zei onlangs dat de gesprekken goed verliepen en dat er een deal in zicht is. Maar dat is volgens een hoge functionaris van Hamas onzin. Komende week wordt weer onderhandeld over een wapenstilstand... in ruil voor vrijlating van Israëlische gijzelaars. De Zweedse polstok hoogspringer Armand Duplantis heeft voor de tiende keer het wereldrecord verbeterd. Duplantis sprong in Polen vandaag 6,26 meter en had daarvoor slechts twee pogingen nodig. Tijdens de Olympische Spelen in Parijs won hij met 1 centimeter minder goud met het vestigen van een wereldrecord. Maar dat is nu dus alweer door hemzelf verbroken. Het weer vannacht wisselend bewolkt, koelt af naar 11 tot 16 graden.